Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. Israëlische premier Netanyahu zou zich tegenover de president van Cyprus positief hebben uitgelaten over het plan... Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer logistieke details. Rusland heeft in 24 uur meer aanvallen uitgevoerd dan op elke andere dag dit jaar. Dat zegt de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken op Telegram. Op 100 plekken in 10 regio's voerden de Russen beschietingen uit. Eerder op de dag werd in de industriestad Kremenchuk een olieraffinaderij aangevallen. Daarbij vielen geen slachtoffers, maar brandweerlieden waren wel urenlang bezig met blussen. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie een energiezuinige woning koopt, kan daardoor vanaf volgend jaar veel meer lenen. Een koper van een huis met energielabel C of D kan bijvoorbeeld 5000 euro meer lenen. En voor de meest duurzame woningen is het extra leenbedrag 50.000 euro. In de KNVB-beker zijn twee eredivisieclubs uitgeschakeld door amateurclubs. HHC Hardenberg was met 2-0 te sterk voor Heracles, de nummer 8 van de eredivisie. Een van de doelpunten werd gemaakt door een oudspeler van Heracles. Nummer 9 van de eredivisie, PEC Zwolle, ging met 1-0 onderuit tegen AFC uit Amsterdam. En Excelsior won na verlenging met 2-1 van Den Bosch. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9.